Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nieuw-Zeeland gaat op dit moment de Palestijnse staat niet erkennen. Dat heeft een Nieuw-Zeelandse buitenlandminister bekendgemaakt... tijdens een toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij stelt dat er vanwege de oorlog, de rol van Hamas in Gaza... en de onduidelijkheid over de volgende stappen nog te veel vragen zijn. Steeds meer landen erkennen de Palestijnse staat wel... Daarmee wordt de druk op Israël groter om het geweld in Gaza te stoppen. Bij een tankstation langs de snelweg bij Roon in Zuid-Holland... is iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 1 uur vannacht bij een tankstation langs de A15. De politie meldt dat het slachtoffer aanspreekbaar is... en dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Er is nog niemand opgepakt. Vanwege het steekincident werd het tankstation bij Roon gesloten voor onderzoek... maar volgens een journalist ter plaatse is het tankstation inmiddels weer geopend. Vanwege een legeroefening rijdt er vandaag een militaire kolonne door Nederland. De kolonne rijdt zo'n 200 kilometer van Oorschot met meerdere omwegen naar Stroe. Defensie waarschuwt voor verkeersoverlast. Een militaire kolonne heeft altijd voorrang en mag niet door andere weggebruikers worden doorkruist. NRC-NSF zegt dat sommige sportbonden goed moeten afwegen of transvrouwen mogen deelnemen aan de topsport bij vrouwen. De sportkoepel deed drie jaar lang onderzoek en concludeert dat transvrouwen na transitie een prestatievoordeel houden. NOC-NSF geeft geen eenduidig antwoord op de vraag of transvrouwen mogen deelnemen in de topsport bij de vrouwen. Het weer bewolkt met hier en daar wat regen. Het is een graad of 10. Verder vandaag een mix van zon en wolken bij zo'n 17 graden.